Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet is het nog niet helemaal eens over de voorjaarsnota... maar heeft goede hoop dat dat overdag gaat lukken. Dat zeiden premier Rutte en vicepremier Hoekstra... na een overleg over de nota dat ruim 2,5 uur duurde. Ook de vicepremier Schouten en Kaag, minister Jette... en staatssecretaris Van Rij waren erbij. In de voorjaarsnota past het kabinet de begroting aan aan eventuele mee- en tegenvallers. Er zijn bijvoorbeeld miljarden nodig voor de oplopende rente en nieuwe klimaatplannen. Zeker 57 lichamen zijn aangespoeld aan de kust van Libië... na het zinken van twee migrantenboten in de Middellandse Zee eerder deze week. Eén overlevende meldt aan persbureau Reuters... dat er ongeveer 80 mensen aan boord waren van een van de boten. Ze waren onderweg naar Europa. De slachtoffers kwamen uit Pakistan, Syrië, Tunesië en Egypte. Onder hen is zeker één kind. De lichamen werden op verschillende plekken gevonden. De Taliban hebben de IS-leider gedood die bijna twee jaar geleden opdracht gaf voor zelfmoordaanslagen op het vliegveld van Kabul. De naam van de man is niet bekendgemaakt, melden Amerikaanse functionarissen aan onder meer de New York Times. Kort nadat de Taliban Kabul had overgenomen vonden de bomaanslagen plaats in augustus 2021. Zeker 170 Afghaanse burgers en 13 Amerikaanse militairen kwamen daarbij om het leven. Er komen steeds minder Oekraïense vluchtelingen naar Nederland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de eerste drie maanden van dit jaar waren het er ruim 9000, het kleinste aantal sinds de oorlog in Oekraïne begon. In het eerste kwartaal na de Russische invasie in februari vorig jaar kwamen nog ongeveer 25.000 Oekraïners naar ons land. Dat het weer. is eerst fris, daarna is het er eh, is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 10 graden. Komende nacht kan het opnieuw gaan vriezen. Donderdag, Koningsdag, is het overdag droog. Dan is het 12 tot 15 graden.